Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Werkgevers moeten meer doen om personeel te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ook moeten ze beter hun best doen om de werknemers te behouden. Ze moeten volgens de organisatie meer in petto hebben dan alleen een goed salaris en extra vakantiedagen. Werkgevers zouden ook iets kunnen doen aan het verlagen van de werkdruk of extra trainingen aanbieden. Ook zouden ze meer mensen een kans moeten geven op een baan, zegt het SCP. Bijvoorbeeld door mensen die nu nog aan de kant staan eh, door een arbeidsbeperking... maar die wel heel graag aan de slag willen een passende werkplek eh, te bieden. Werkgevers zeggen dat ze hier wel voor openstaan... maar dat is volgens het planbureau in de praktijk nog niet terug te zien. Een belangrijke dag vandaag in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. De zaak was eigenlijk al gesloten, maar werd vorige week heropend. Volgens verschillende media heeft zich een nieuwe belangrijke getuige gemeld. Die zou Tachi linken aan de moord op de Vries, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Maar nu blijken er opeens allerlei connecties en dwarsverbanden te zijn... die de vermeende moordenaars aan Tachi zouden kunnen linken. En, en dat is echt uniek, een getuige dus die erover wil praten... in een wereld waar normaal gesproken iedereen zwijgt uit het graf, omdat je anders zelf doodgeschoten kunt worden. Dus mogelijk levert dit voor het Openbaar Ministerie eindelijk bewijs op in het Andesgebergte op de grens tussen Argentinië en Chili zitten minstens 400 mensen vast door een sneeuwstorm. Onder de ingesneeuwde mensen zijn behalve locals ook veel vrachtwagenchauffeurs en toeristen. Ze zitten op, meer, op een hoogte van meer dan 3000 meter vast. De wegen zijn helemaal geblokkeerd door de sneeuw. Hulpdiensten hopen dat ze vandaag mensen kunnen redden, maar dat wordt niet makkelijk. Het gaat vandaag opnieuw sneeuwen mensen in Almelo moeten vandaag misschien ietsje langer wachten op hun picknickboodschappen. In een distributiecentrum van de bezorgdienst woedde vannacht een grote brand. Het gebouw is helemaal verloren gegaan. Rond 1 uur had de brandweer het vuur onder controle. Hoe het kon ontstaan is onduidelijk. Het weer, het is bewolkt. Alleen in het zuiden schijnt het zonnetje. Later op de dag schijnt hij op meerdere plekken. Het wordt 21 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je de meeste vertraging nu op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Het komt door een auto met pech tussen Heer Waard en de industrieterrein Boekendermeer 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De overige files leveren amper 5 minuten oponthoud op. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nord Stream gasleiding tussen Rusland en Duitsland is dichtgedraaid voor jaarlijks onderhoud. Dat duurt meestal 10 dagen, maar in het Westen wordt gevreesd dat het bedrijf Gazprom de kraan dichthoudt vanwege de oorlog in Oekraïne. Een belangrijke dag vandaag in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. Het onderzoek tegen de twee uitvoerders was eigenlijk al gesloten... maar werd vorige week heropend. Volgens verschillende media heeft zich een nieuwe belangrijke getuige gemeld. Ridouan Taghi had vanuit de zwaar bewaakte gevangenis in Vught... al jaren al langer contact met de buitenwereld dan eerder werd gedacht. Volgens NRC wist justitie dat ook na een tip van de FBI. Het weer, eerst bewolkt, van het zuiden uit steeds meer zon...